Bij de arrestatie van Daniel Prude in Rochester werd een zak over zijn hoofd getrokken. Vervolgens werd zijn hoofd minutenlang tegen de grond gedrukt. Hij overleed door verstikking. Het nieuws komt nu pas naar buiten omdat nabestaanden van de man de beelden hebben vrijgegeven. Er komt nog geen suikertax, dat schrijft staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Met de invoering van een belasting voor ongezonde drankjes zou de consumptie daarvan moeten verminderen. Het doel is om overgewicht en ziektes te voorkomen. Maar Blokhuis schrijft dat de lange termijn effecten voor de gezondheid nog niet goed aantoonbaar zijn. Het treinverkeer tussen Roermond en Weert ligt nog tot zeker morgenochtend 11 uur stil... vanwege een aanrijding vanmiddag tussen een vrachtwagen en een trein. Zowel de trein als de vrachtwagen liepen grote schade op. Twee inzittenden van de trein raakten licht gewond. De inlichtingen- en opsporingsdienst IOD gaat onderzoek doen naar mogelijk opzettelijke besmettingen met het coronavirus bij Nertse fokkerijen. Er worden al langere tijd vraagtekens gezet bij coronabesmettingen bij Nertse fokkerijen. De maatregelen werden strenger, maar de besmettingen namen toe. Op dit moment zijn er nog geen concrete aanwijzingen voor opzet. In Best zijn bewoners bang om besmet te raken met corona door loslopende nertsen. Of de dieren zijn ontsnapt of bewust zijn vrijgelaten uit de nabijgelegen fokkerij is niet duidelijk. De gemeente heeft jagers ingeschakeld om ze te vangen. Het weer. Vannacht krijgt het zuiden nog meer regen en kan het in het noorden opklaren. Het is 15 graden. Morgen is het bewolkt en breekt soms de zon even door. Op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt dan 19 graden.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 without pain Burdens at our doorstep Burdens in our heart It's time to let them travel Lay them down travel toch lekker, hè? We openen de show, de Nashville Radio Show met Bluegrass. De infamous String Dusters en Rise Sun. Je hebt weer twee uur country, Bluegrass, Amerikanen en volk te goed voor mij. Iedereen van harte welkom en also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. De playlist zit weer bomvol, dus gaan we heel snel door met muziek. Toby Keith en Wacky Tobacky. En wie die clip niet kent, moet je er echt een keer naar kijken, want er zit zelfs een gastrolletje in van niemand minder dan de Willie Nelson. is die fijn, hè? Toby Keith en Wacky Becky. We gaan naar onze digitale brievenbus. Via info.nesforradio.nl kregen we muziek opgestuurd vanuit Amerika... van inmiddels vriendin van de show Jessica Lynn. Zij tegenwoordig Jessica Lynn Witty. En dit is haar nieuwste single, It Made Me. over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Gentry uit 2006. Het liedje dat gaat over dat je eigenlijk niets van anderen moet aantrekken... maar gewoon lekker je eigen ding moet doen. Vind ik een hele goede uitspraak. Ehm, van 2006 gaan we naar 2017 met een nummer van het album Middle Voice. Dit is Kate Fenner en Song and Dance. I was a song and dance man, fine with no plan. Those were the days. Rain on the windshield, dry stalks and dead fields, the crowd from the stage. Don't wait it down. the band on a tear. Oh, the glow of admiration, a pit stop at a gas station. Yeah, we got out of there. Don't second guess it, you were second to none. You put your head het is nu tijd geworden voor Nashville Legends. En Joop, waar ga je het deze keer over hebben? We hebben het over de man die geboren is in Sandy Springs. En wel op augustus 1938. Met een zangcarrière van meer dan een halve eeuw... inclusief meer dan 20 nummer 1 hits in de Amerikaanse country hitlijsten... kan deze man beschouwd worden als een van de grootste countryzangers alle tijden. Zijn ouders noemden hem Kenneth Ray Rogers. Wij kennen hem beter als Kenny Rogers. James. my song, you'll live again. zangcarrière van Rogers begint in 1956... wanneer hij zich op 17-jarige leeftijd aansluit bij de lokale rockband The Scholars. De band sluit een platencontract af en in korte tijd produceren ze twee singles... waarmee ze lokaal succes hebben. Kort daarna verlaat Rogers The Scholars voor de jazzband Bobby Doyle's Trio... om die in 1966 weer te verlaten voor de New Christie Minstrels. Een jaar later richt Rodgers samen met een aantal bandleden de First Edition op. Hun eerste hit, Conditions. I just dropped in to see what condition my condition was in. In 1968 verandert de band haar naam in Kenny Rogers and the First Edition. En na het eerste succes volgen in rap tempo nieuwe successen. Met singles als Ruben James, Tell It All Brother en Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. band verwerft nationale bekendheid en lanceert in de begin jaren 70 een eigen wekelijkse tv-show. Die heet Rolling on the River. De show is redelijk succesvol, maar de druk om samen een wekelijkse show te maken zorgt voor spanningen tussen de bandleden en luidt uiteindelijk tot het uiteenvallen van Kenny Rogers en the First Edition. Kenny besluit in 1975 een solo carrière te beginnen. En van begin af aan richt hij zich op de country muziek. De single Love Lifted Me wordt zijn eerste top 20 hit, maar met Lucille breekt hij definitief door. You picked a fine time to leave me, Lucille With four hungry children and a crop in the field I've had some bad times, lived through some sad times Lucille haalt in 12 landen de eerste plaat in de hitlijsten en gaat wereldwijd ruim 5 miljoen keer over de toonbank. En wordt verkozen tot CMA Single of the Year. En Rodgers bouwt zijn succes uit met verbazend veel duetten. Onder andere Don't Fall in Love with a Dreamer met Kim Carnes, We've Got Tonight, China Easton en zelfs een heel album met Dolly Parton met grote hits als Island in the Stream. Eind jaren 70 heeft Rodgers wereldwijd meer dan 100 miljoen dollar bij elkaar gezongen aan zijn platenverkoop. Met nummer 1 zoals deze. Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. 1978 wordt een nieuw succesjaar voor Rodgers wanneer hij met de single The Gambler niet alleen een grote hit heeft, maar het wordt ook een televisieserie waarin hij zelf de hoofdrol gaat spelen. The Gambler. Het wordt de langstlopende miniserie uit de filmgeschiedenis en hiermee start Rodgers zijn carrière als acteur. never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. Na The Gambler speelde hij ook nog de hoofdrol in de serie Cowards of the County in 1981... die gebaseerd was op zijn uiteraard zijn gelijknamige nummer 1 single uit 1980. In Nederland behaalde die single de top 40 en hij eh, kwam op de zevende plaats terecht... en stond daar 9 weken in. everyone considered him the coward of the county. He had never stood one single time to prove the county wrong. In 1983 ondertekende Rodgers een contract voor 20 miljoen dollar met platenmaatschappij RCA. Tussen 1983 en 1990 brengt Rodgers 23 top 40 singles uit en 10 top 40 albums. Vanaf die tijd gaat hij zich steeds meer ontwikkelen en bezighouden met andere dingen. Zo zet hij zijn solo-carrière op een laag pitje en heeft hij zich ontwikkeld tot een gerespecteerd fotograaf en publiceert hij korte verhalen met foto's. En hij heeft gespeeld in zijn eigen kerstmusical. The Toy Shop. Ook zong hij in 1985 in het door Quincy Jones geproduceerde We Are The World, het benefietproces voor USA voor Afrika, met onder andere bijvoorbeeld Michael Jackson Antina Turner en nog veel meer. the In 1991 opent Rogers ook nog eens samen met Kentucky Fried Chicken topman John Brown Jr. zijn eigen Kenny Rogers Roasters restaurantketen op. He, krijgt er gelijk honger van. Tegen de tijd dat Rogers in 1999 met The Greatest opnieuw hoog in de hitlijsten staat, heeft hij zijn eigen platenmaatschappij opgericht. Dreamcatcher Entertainment. In 2001 behaalt Rodgers met Buy Me A Rose na bijna 10 jaar weer een nummer 1 hit. Drie jaar later, in 2004, brengt hij zijn ultieme album uit. Kenny Rogers Ultimate Hits met twee nieuwe nummers. We Are The Same en My World Is Over met Whitney Duncan. Kenny kwam in 2011 met het christelijke album For the Love of God uit. En in eh, oktober 2012 kwam het boek uit Luck or Something Like It. Zijn bio over de ups en downs in zijn muziekcarrière. In oktober 2013 komt het album uit You Can't Make Old Friends. En is volgens Rodgers zijn meest diverse album wat ooit van hem is uitgebracht. Van dat album hebben we hier het gelijknamig duet met Dolly Parton. een carrière van ruim 50 jaar heeft Kenny Rogers wereldwijd meer dan 60 top 40 hit singles gehad, waaronder zo'n 25 nummer 1 hits. In totaal mag hij 50 gouden albums in ontvangst nemen en in 2003 werd hij opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame en in 2013 in de Country Music Hall of Fame. Rogers woonde met zijn vijfde vrouw Wanda Miller, met wie hij in 1997 trouwde op een 1200 hectare groot landgoed in Colbert in de Amerikaanse staat Georgia. De countryzanger had vijf kinderen onder wie Kenny Rogers Jr. die ook zingt en hij overleed dit jaar op 81-jarige leeftijd in zijn woning in Sandy Springs in Georgia. Voor het hele nummer van deze week gaan we naar een eh, nummer wat eh, ook grote inspiratie was voor onze eigen André Hazes. het kader beter goed gejat als slecht verzonnen... maar het origineel vind ik persoonlijk dan toch veel mooier. Onze Nashville Legend van deze week. Kenny Rogers, wat mij betreft graag tot volgende week. Dit is She Believes in Me. While she sleeping I stay out late at night and play my songs And sometimes all the nights can be so long it's good when I finally make it home all alone while she lays dreaming. I try to get undressed without the light. And quietly she says, How was your night? And I come to her and say, it was alright, and I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is. she lays waiting. I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night. Just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lays crying Then I'm torn between the things that I should do Then she says to wake her up when I am through God, love is true She was my girl.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 Every second could be the last. Whatever happens could break what we have. All I'm wishing for, just a little more, just a little. van Dancing in the Headlights van The Young River. Gloedje nieuw hier bij de National Radio Show. ik moet eerlijk bekennen dat deze versie van dit nummer eigenlijk mooier vindt dan degene met de technische snufjes. Maar de muziek van The Young River blijft sowieso leuk. En er komt hele nieuwe muziek aan. Dus eh, hou ze in de gaten. Hè? En hou natuurlijk de National Radio Show in de gaten. Want daar ga ik dan vast weer voorbij horen komen. Ehm, muziek nu van eh, Luke Bryan. Eh, hij gaat natuurlijk weer American Idol doen. En ehm, hij maakt natuurlijk heel veel leuke muziek. En hij was vrij recent was hij ook nog op Facebook te vinden met allerlei leuke livestreams. Dit is Kick the Dust Up. Kick the Dust Up. Kick the dust up. it's a farm farming town. They're making that money grow. Tractors, plows with flashing lights, in up a two-lane road. They take one last lap around. That sun up high goes down. And then it's on, come on, girl, kick it on back. Z71 like a Cadillac. De dat stap van Luke Bryan. Het is tijd geworden voor onze maandartiest George Strait. Het nummer wat je zo gaat horen werd in 1988 genomineerd voor een Grammy. En een versie van dit nummer werd ook gezongen door Sanger D. Shaver. Dat is een van de schrijvers van dit nummer in de film Roadhouse. Ook werd het nummer gebruikt in het videospel Grand Theft Auto San Andreas. En noemde zelfs rapper Drake dit liedje in een van zijn nummers. Dus je kan met recht zeggen dat George Strait wel heel erg bekend is in alle muzieksoorten. Dit is All My Exes Live in Texas. Dit is de Nashville Maandartiest. All my exes live in Texas. And Texas is a place I dearly love to to push her breath. Sweet Eileen's in Abilene, she forgot I hung the moon. And Allison's in Galveston somehow lost her sanity. And Dimples, who now lives in Temple's got the law looking for to mind another time where I wore my welcome thin. By transcendental meditation, I go there each night. But I always come back to myself long before daylight. All my exes live in Texas. place I didn't love to be. But all my exes live in Texas. Therefore, I reside in Tennessee. Some folks think I'm hiding. It's been rumored that I died, but I'm alive. dat was onze maandartiest George Strait. En in het tweede uur hoor je uiteraard ook weer een nummer van hem voorbij komen. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgende maandartiest? Mag je ons dat altijd laten weten. Via e-mail info at of anders een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. Gaan we verder met de nieuwe single van Alicia Nugent. Dit is They Don't Make make them like my daddy anymore. Born in Pollock, Louisiana in 1945. He was just a teenage schoolboy when his papa up and died. So at 18 hard times I guess love was all we needed Cause we never really Show. Dangerous Hearts and Your Kiss Makes My Heat Meltdown Down. Americana hier bij de Nashville Radio Show. Het is tijd geworden voor het Spotlight album en daarvoor gaan we naar 1969 met het debuut solo album van Linda Ronstadt. Ze maakte met dit album een draai van folkmuziek naar meer country en rockmuziek. Op het album staan een aantal covers. Zo hoor je zo The Only Mama That Walk The Line. En dat is eigenlijk een nummer wat oorspronkelijk werd gezongen door Jim Alley, maar bekend werd gemaakt door Waylon Jennings. Daarna Silver Threads en Golden Needles. Wat eigenlijk van de Springfield was. Maar dat natuurlijk door Wanda Jackson tot een nummer heen niet werd gezongen. Dus twee nummers van het album Handsome Homegrown. Dit is Linda Ronstadt. Dit is het Nashville Spotlight album. Well, everybody knows been stepping on my toes. And I'm getting pretty tired of it. I wanna hit you on I said you were the only man in this whole world. So now you better do some thinking, then you find you got the only mama that the line. Well, I'm working every day. All you wanna do is play. I'm getting tired of staying home all night. and then you Spotlight album. I don't want your lonely mansions with a tear in every room. All I want the love you promised beneath the halo moon. But you think I should be happy with your Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving. But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. And white lightning still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen football still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse lightning's still the biggest thrill of all. And white lightning still the biggest thrill of all. to a crawfish bowl. Stonewashed jeans while you're changing the oil. When you find yourself dating the bridesmaid's ex, you accidentally bring him to the wedding. Whoop! If you pour yourself a Merlot to go, you dip your fries and you catch up on a bumpy road. You spill the beans to your mama's sister, got knocked up in a truck at the 7 Eleven. Don't sweat it.